In Londen is het MeToo-proces tegen Kevin Spacey begonnen. Vier mannen beschuldigen de Hollywood-acteur van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals aanranding. Vanochtend kwam Spacey aan bij de rechtbank, waar een hoop fotografen al op hem stonden te wachten. Morning, Mr. Spacey. Door de beschuldigingen moet Spacey stoppen met zijn acteerwerk. Moest stoppen natuurlijk. Zo werd hij ontslagen bij de populaire Netflix-serie House of Cards. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is. En de brandweer in Rotterdam is nog uren bezig met het nablussen van een grote brand op een industrieterrein. Een loods met daarin tientallen kleine creatieve bedrijven is in vlammen opgegaan. De politie zegt dat de brand zo groot was dat het ingewikkeld wordt om de oorzaak te vinden. Ja, dat klopt inderdaad. Het is bij dit soort branden eigenlijk altijd maar de vraag of je nog een oorzaak kunt vinden. Vooralsnog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 en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. 106.9 FM. papa Aïcha, Aïcha, regarde-moi Oh, oh, oh. Aïcha, Aïcha, réponds-moi 错。 tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, ne pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Ik ben het tweede uur begonnen met Email by Heart van Britney Spears... gevolgd door Aisha van Kellet. En we gaan door met There's Nothing Like This van Cher. Sip a glass of cold champagne wine sensation has its flow. Oral communication, don't you know? you off my mind Nobody knows I hide it inside I keep on searching but I Let You Go van Westlife. Lotgenotengroep. Lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met kanker. Heb je ervaring met kanker? Of ben je naaste van iemand met kanker? Er komt veel op je af. En ook, jaren na de diagnose, is kanker vaak een onderdeel van het leven. In deze lotgenotengroep wisselen deelnemers ervaringen uit bieden elkaar emotionele steun en krijgen informatie en advies naasten van mensen met kanker zijn van harte welkom om aan te sluiten. Wij vinden het heel waardevol om vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek te gaan. De groep komt iedere tweede maandag van de maand bij elkaar van half elf tot twaalf uur. Heb je belangstelling om bij deze groep aan te sluiten? Neem dan contact op met Esther Madeira 06 199 49748. 06 199 49748. Of mail naar e.madera.plus.zandvoort.nl e.madera.plus.zandvoort.nl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 Dit waren achterinvolgens volgens Body Tyler met Making Love Out of Nothing at All... en Jimmy Somerville met To Love Somebody. Ook samen op zondag. Vind je het zondag ook zo lang duren? Kom dan gezellig naar Pluspunt van 11 tot 3. De eerste en de derde zondag van de maand wordt er een warme lunch bereid. Voor en na het eten doen we een spelletje en wordt er wat gedronken. Aanmelden kan tot en met donderdag ervoor via de balie van Pluspunt. 5740330. 5740330. En de kosten zijn 9,75. De belbus rijdt op die zondagen speciaal voor ook samen. Dit was Shania Twain met From This Moment On. Gevolgd door Vaya Com Dios, What a Woman. En we gaan door met Hio da la Luna van Meccano. creatief aan de slag, een kaartje leggen of een potje joelen. Ben je klaar om over de drempel te stappen, de kwast hand te nemen en jezelf te verrassen? Onder begeleiding van kunstenaar Billy tovert iedereen iets moois op het doek. Heb je meer zin in een ouderwets potje klaverjassen of joelen, dan kan dat ook. Sluit gezellig aan. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee en wat lekkers. Elke woensdag van half 2 tot half 4. Voor meer informatie of aanmelden via mail l.oudendijk at of belt u naar telefoonnummer 06 3380 3279 06 3380 3279. Dit was In a Lifetime van Clanet en Bono. There's a ship lies rigged and ready in the harbor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 are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell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 You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning Survive. De Coors is een Ierse band uit Dundalk... bestaande uit de zussen Sharon Core, viool... Caroline Core, drums... en Andrea Coor is zang en tin whistler. En hun broer Jim Coor die speelt gitaar. Andrea beschrijft de Coors als een band met een Keltische pop-rockstijl. Het zijn vooral de tin whistler, de viool en het in het bijzondere stem van Andrea... die het eerste geluid aan de muziek van de Coors geven. Hier zijn de Coors met... Don't Say You Love Me. Is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week.